Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In het centrum van Amsterdam zijn zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. In de uren voor de oefeninterland tussen Oranje en Engeland misdroegen ze zich op de wallen. Ze gooiden ze met bierflesjes en werd een fiets met kinderzitje in de gracht gegooid. Gisteren veroorzaakten Engelse supporters ook al overlast in de Amsterdamse binnenstad. Toen werden 25 supporters opgepakt. Inmiddels is het weer rustig in het Wallengebied. In verschillende steden in Polen zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het aan banden leggen van abortus. De Poolse abortuswetgeving is al een van de strengste in Europa, maar de conservatieve regering wil nog verder gaan. Abortus zou alleen nog mogen als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is of als ze is verkracht. Het wetsvoorstel gaat binnenkort naar het Poolse parlement. De Europese Unie en de Verenigde Naties vragen het parlement het wetsvoorstel af te wijzen. De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een supermarkt in Zuid-Frankrijk... werd al langer in de gaten gehouden. De openbaar aanklager zei op een persconferentie dat de Marokkaan van 26 banden had... met een islamitisch-fundamentalistische groep. Toch waren er volgens de aanklager geen aanwijzingen dat hij gevaarlijk was. De man schoot vandaag drie mensen dood en werd zelf door de politie gedood. Later is er in Zuid-Frankrijk een vrouw opgepakt die een relatie zou hebben gehad met de dader. Premier Rutte is er nog niet gerust op dat de Amerikaanse importheffingen op Europees aluminium en staal definitief van de baan zijn. President Trump heeft de heffingen voor Europa opgeschort, maar Rutte zegt dat er nog keihard moet worden onderhandeld tussen de EU en de Amerikanen. De Europese leiders hebben vandaag op een top in Brussel overlegd over de dreigende heffing op staal. Het weer bewolkt en in het noorden af en toe wat lichte regen. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog.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 Maar wij hebben hem hier hoor. The one and only DJ Dion Sydney. Ik denk dat er wel wat uh, reclamegelden her en der worden weggesluist bij hem. Maar dat maakt niet uit, als hij maar lekker zijn plaatjes draait. En voor de hardlopers, hardfietsers komend weekend. Zijn zet wordt hier gewoon ook live opgenomen. En is natuurlijk ook straks te downloaden zodat je lekker zondag je persoonlijke record kunt eh, zetten. Ik zeg, ga ervoor zitten, ga ervoor dansen. DJ Dion Sydney. Met See It Sessions nu live in de mix op jouw CFM. Go to work, make it hurt like what? work. make it hurt like what? go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me. Kick it with the harmonies. Let go of your worries. You should dance with me. always sink deep in what I shouldn't drink. I love to lose sleep and never leave when I should leave. Can't touch this. right now. Won't you give me some hope? Come on. I'll be dancing like nobody's watching. And I wanna be all you need for a second. Cause I'm in To you Take it tijdens de hardloopwedstrijd, dat weet ik niet meer. Heerlijk! Onze enige DJ Dion Sydney. In de mix. See it sessions. En ja, hij is nog niet klaar. Nog een paar minuten tot de klok van 11. Ik bedank jullie hierbij alvast voor het luisteren. Volgende week vrijdag, 9 uur Charles zijn weer bij je.